Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft een hooggeplaatste Oekraïne-adviseur ontslagen... die in de afzettingsprocedure tegen president Trump getuigde. Het is luitenant Alexander Vindman, die werkte voor de Nationale Veiligheidsraad. Hij verklaarde vorig jaar voor het Huis van Afgevaardigden... dat Trump een grens overschreed toen hij zijn Oekraïense collega Zelensky onder druk zette... om een onderzoek in te stellen naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden... De Senaat sprak Trump daarvan vrij. volgens een advocaat is Ventman ontslagen omdat hij de waarheid sprak. Ingewijden zeggen dat er mogelijk nog meer functionarissen hun baan zullen verliezen... omdat ze niet loyaal zouden zijn aan eh, Trump. Een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse Rifgebied... heeft in Nederland politiek asiel gekregen. Nawal Ben werd in Marokko meermaals opgepakt... vanwege protesten voor betere leefomstandigheden. Haar voorgangers werden tot 20 jaar cel veroordeeld. Vorig jaar mei vluchtte ze via Spanje naar Nederland... en ze woont nu in een asielzoekerscentrum. Het eindrapport van de commissie Donner, die de toeslagenaffaire onderzoekt... komt enkele weken later dan verwacht. De commissie buigt zich ook over zaken van ouders die zich later hebben aangemeld... en zich ook benadeeld voelen door de Belastingdienst. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft aan de Tweede Kamer... dat het advies van Donner over zoveel mogelijk gedupeerde ouders moet gaan. Daarom komt het rapport niet volgende week, maar begin maart. In de Eredivisie heeft Heracles thuis gewonnen van Fortuna Sittard. In Almelo werd het 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door de Belgische spits Cyril Dessers. Op de ranglijst staat Heracles nu negende. Fortuna blijft dertiende. Het weer helder en droog met minima tussen net onder 0 en 5 graden. Overdag overwegend bewolkt met in de loop van de dag wat regen. Met een matige zuidwestenwind wordt het 8 tot 12 graden. Zondag onstuimig met regen en storm.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 Baby, come to me, don't listen what they say. Cause I don't want nobody else to dance with you. I don't wanna see you run away with someone else. Flora Palace Amsterdam, Cardoes Utrecht, de Nightown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Futureline, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Greeny Jam met de Downtown Dance Show. where the hottest import classics finally found their home. Dance Radio, Dance Radio Classic. yet to come. She really wanted to dance. Dance radio. you ever see the light is when you feel the vibe and your mind is open wide. I said time, time. You ever see the light is when you feel the vibe and your mind is open. Listen to the what is real. Open your mind and let your heart. listen up, listen up, listen up, listen to the vibe. It's so alive. Listen up, listen up, listen up, listen up, listen to that vibe. It's so alive. Always the first with fresh new music. Dance Radio. Rock. got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. Friends of a town called Bel Air. in West Philadelphia. Born and raised on the playground is where I spend most of my days.